Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het kabinet wil asielzoekers met een verblijfsvergunning geen voorrang meer geven bij het verdelen van sociale huurwoningen. Om de doorstroming uit de asielzoekerscentra toch te verbeteren willen VVD en PvdA de vluchtelingen plaatsen in, zoals zij het noemen, sobere maar rechtvaardige huisvesting. Na afloop van coalitieberaad zei premier Rutte dat erbij moet worden gedacht aan containerwoningen of verbouwde kantoren. Het is de bedoeling dat asielzoekers geen of weinig huur hoeven te betalen. Daardoor kan een eventuele bijstandsuitkering omlaag en kunnen toeslagen verdwijnen. Asielzoekers kunnen bijvoorbeeld gratis naar de dokter. Rusland beschuldigt de Onderzoeksraad voor Veiligheid van vooringenomenheid bij het onderzoek naar de ramp met MH17. De raad heeft de informatie die de Russen hebben aangeleverd stelselmatig genegeerd, staat in een brief van de Russen aan de VN, meldt een Maleisische krant. Morgen publiceert de onderzoeksraad zijn bevindingen. Die zal morgen niet zeggen wie de schuldige is. Wel maakt de onderzoeksraad waarschijnlijk bekend dat vlucht MH17 is neergehaald door een boekraket van Russische makelij. Die is afgeschoten vanaf grondgebied dat in handen was van pro-Russische rebellen. De Spaanse politie heeft in Barcelona een grote bende mensensmokkelaars opgerold. Er zijn 89 mensen gearresteerd, vooral Chinezen en Pakistanen. Bij politieinvallen werden valse paspoorten, geld, simkaarten en laptops in beslag genomen. Chinezen betaalden gemiddeld 20.000 euro om naar Europa en de VS te komen. Op het ministerie van Veiligheid en Justitie vertrekt een hoge ambtenaar. Het is de directeur van de afdeling voorlichting. Het vertrek van de directeur komt kort na alle kritiek op de ambtelijke cultuur op het ministerie. Ambtenaren zouden de minister en de staatssecretaris slecht op de hoogte houden. Zo werden er fouten gemaakt in de zaak van de foto die werd gemaakt van Volkert van der Graaf. Het weer geregeld zon, ook wat bewolking bij ongeveer 10 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. side control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again for you on the other side, on the other side.